De heer Kuipers. Dat verklaar en beloof ik. Mevrouw Kaag. Zo waar ik knul voor allemaal. Ja, dat laatste klonk een beetje blikkerig, want Sigrid Kaag, de minister van Financiën, was er via een videoverbinding bij. Ze zit thuis met corona. Rond deze tijd staat de kerstverse ministersploeg met koning Willem-Alexander op de trap van het paleis voor de traditionele bordesfoto. Vanmiddag moet de ploeg ook meteen aan het werk, want dan is de eerste vergadering van de ministerraad. In de haven van Rotterdam is vorig jaar een recordhoeveelheid kook ontdekt. Het ging om dik 70.000 kilo, dat is zo'n 5 miljard euro waard. Er werden ook nog nooit zoveel uithalers opgepakt. Het zijn mensen die stiekem de drugs uit de containers halen voordat die doorgaan naar de ontvanger. Rai Vloed gaat weer meevoetballen bij Heracles. Hij was eind vorig jaar betrokken bij een auto-ongeluk waarbij een jongetje van vier omkwam. Vloed kwam gauw weer vrij, maar is nog wel verdacht. Naar omstandigheden gaat het goed met hem. Er gaat natuurlijk geen dag voorbij dat ik niet denk aan het ongeluk eh, of de tragische gevolgen daarvan zou heel graag willen dat ik de tijd eh, kon terugdraaien. Ehm, dat gaat helaas niet. Ehm, maar voor de familie is het natuurlijk het allerergste. Ehm, ik leef elke dag enorm met hem mee. De club uit Almelo wil Vloed voorlopig gewoon weer laten spelen. En de superjachtensoop gaat maar door. Het gigaschip van 100 miljoen euro is op weg naar een rijke eigenaar... maar komt keer op keer stil te leggen... Afgelopen weekend kon hij niet onder een brug door bij, dorpje, bij een dorpje in Gelderland vanwege het hoge water. Vanochtend was er even wat opluchting. De waterstand was iets gezakt waardoor het jacht door kon varen. Maar je raadt het al, bij de volgende brug ligt hij alweer stil. Ook daar past de Galactica met zijn 80 meter lengte bioscoop, zwembad en helikopterplatform niet onderdoor. Het weer. Vanmiddag is het droog met soms wat zon bij maximaal 6 graden. Morgen opnieuw wat zon, later regen en ietsje kouder. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door bevriezing van natte weggedeelten kan in het hele land gladheid voorkomen.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 And I walk like I know my pussy dangerous. Talk like my words are made of angel dust. When I whisper to you in a couple languages. Lo que quiero pa' mis besos en la espalda, pues. Como cien millones de besos todo el día.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 Om 4 uur is de eerste vergadering van het nieuwe kabinet. CDA-politicus Mona Keizer keert niet terug in de Tweede Kamer. Daar is een plek vrij, omdat CDA-leider Hoekstra het kabinet ingaat. Maar Keizer laat een verklaring weten die zetel niet in te nemen. En bij de verschillende gemeentehuizen in Groningen staan lange rijen voor het aanvragen van de subsidie van 10.000 euro die huishoudens kunnen krijgen. Die wordt gegeven voor woningverbetering in het aardbevingsgebied. Ook online zijn er lange wachttijden. Het weer, het is plaatselijk bewolkt en het kan wat mistig zijn.